Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De GGD komt onder verscherpt toezicht te staan van de autoriteit persoonsgegevens, Meld Nieuwsuur. Aanleiding zijn berichten van RTL Nieuws over grootschalige datadiefstal. Nieuwsuur berichtte in september over privacyrisico's bij de coronatestlijn van de GGD. Medewerkers konden makkelijk achter namen, adressen, BSN-nummers en testuitslagen komen... De autoriteit persoonsgegevens vroeg toen om opheldering... en dacht dat alles nu goed geregeld was. Maar naar aanleiding van de nieuwe berichten... moet de GGD voortaan precies laten zien... welke verbeteringen zijn doorgevoerd. Met invallen op tientallen plaatsen heeft de politie in Brazilië 140 arbeiders bevrijd... die werden ingezet als slaven. Ze werden gedwongen te werken als sinaasappelplukker, fabrieksarbeider of huishoudster. In 1995 werd in Brazilië een anti-slavernijwerkgroep opgericht. De werkgroep zegt dat sindsdien al 55.000 moderne slaven zijn bevrijd. Binnen de vakgroep rechtsgeleerdheid van hoogleraar Paul Cliteur... is nooit sprake geweest van antisemitisme. Tot die conclusie komt een commissie die sprak met promovendi en medewerkers van de Universiteit Leiden. Cliteur begeleidde destijds Thierry Baudet, de latere leider van Forum voor Democratie. Jarenlang zou Cliteur mogelijk antisemitische uitspraken van Baudet hebben genegeerd. De zaak kreeg aandacht na opheffen over antisemitisme binnen de jongerenorganisatie van Forum. In de eredivisie heeft Ajax een moeizame zege geboekt op Willem II. Het werd 3-1. Lang stond het gelijk. Pas in de slotfase konden de Amsterdammers de wedstrijd beslissen. Sparta FC Twente eindigde in 0-0. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. De minimumtemperatuur ligt in het noorden rond het vriespunt, in het zuiden rond 9 graden. Ook overdag eerst regen, in het noordoosten ook sneeuw.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 Uh begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. she wants some more my dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Vandross. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys night. Me and you Hop up in my bro ham. I keep it creeping like an old man. You got the road with the plan, cause I'm not enough. Take you my home. can get it on. Just phone. get you going. ZFM. ZFM. and do your best. Van Gangnam Style. star. star. Gangnam Style 4. Thursday. ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. like a rug. Hot as Taki Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way.